Baltus met het NOS Journaal. Oudspeler en trainer van Vitesse Tidde. Bij Bos werd begin vorig jaar alvleesklierkanker ontdekt. Bos speelde zijn hele carrière voor Vitesse. Vanaf 2009 was hij twee jaar hoofdcoach van de Arnhemse voetbalclub. Na een kort avontuur in Polen ging hij aan de slag bij FC Dordrecht. Daar moest hij vanwege zijn ziekte stoppen als coach. Theo Bos is 47 jaar geworden. De NAM misleidt de bevolking over de gevolgen van gaswinning. Dat zegt oud-NAM-ingenieur Adrian Houtenbos in Nieuwsuur. Hij analyseerde zelf gasvelden en trekt andere conclusies dan de NAM. In Noordwest-Friesland daalde de bodem niet met de verwachte 8, maar 13 centimeter. En ondanks het stopzetten van de winning in 2008 daalt de bodem nog steeds. Volgens de NAM stopt de bodemdaling zodra de gaskraan dichtgaat. Maar volgens Houtenbos is dit hand-aan-de-kraan principe een fabeltje. De oppositie in de Tweede Kamer vindt het lijstje van het kabinet met bezuinigingen en lastenverzwaringen voor 2014 visieloos. De maatregelen die moeten leiden tot 4,5 miljard euro extra besparingen werden vanmiddag in grote lijnen bekend. Coalitiepartijen VVD en PvdA zoeken in de Kamer naar steun voor de plannen. Die zijn nodig voor het, om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen. Daarnaast moet het kabinet met werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen. De provincie Groningen moet binnen vier jaar terug naar zes gemeenten. Dat is het advies van een commissie die is ingesteld door de provincie en de gemeente zelf. Groningen telt nu nog 23 gemeenten. De commissie vindt dat te veel om de sociaal economische en maatschappelijke problemen aan te pakken. Michael Bogert houdt zijn kaken stijf op elkaar. En NRC Handelsblad onthulde gisteren dat de oud-wielrenner bijna 17.000 euro betaalde... aan de Oostenrijkse dopinghandelaar Matsinger. Bogert ontkende tegenover de NOS het bestaan van die rekeningen. Over het bekennen van dopinggebruik zei hij vandaag... Er zijn meerdere krachten die een rol spelen om voorlopig nog niet te praten. Het weer, vannacht koelt het af tot het vriespunt en kan er wat motregen vallen.